Kasper Meijer met het NOS Journaal. In de hal van een metrostation in Spijkenisse is een jongen van 14 neergestoken. Hij raakte ernstig gewond, maar was wel aanspreekbaar, zegt de politie. In de buurt van het station is een verdachte opgepakt. Dat is een jongen van 13. In Amsterdam hebben enkele tientallen mensen Theo van Gogh vanmiddag herdacht. Ze legden bloemen neer en hielden toespraken bij het monument De Schreeuw in het Oosterpark... en op de plek waar de filmmaker en columnist 15 jaar geleden werd vermoord. Sommige aanwezigen zeiden dat het volgens hen niet beter gaat met de vrijheid van meningsuiting in Nederland. En sommigen zijn bang dat Theo van Gogh zelfs wordt vergeten. De explosie afgelopen nacht in een woning in Driebergen was een moedwillige daad. Dat zegt de gemeente tegen RTV Utrecht. De burgemeester heeft besloten de woning vier weken te sluiten... om de openbare orde en veiligheid te garanderen. De bewoners zijn op een veilige plek ondergebracht. Volgens buurtbewoners gaat het om een ouder echtpaar. Bij de explosie vannacht raakte niemand gewond, maar het huis raakte zwaar beschadigd. Voormalig verzetstrijder Max Leons is vanochtend overleden. Tijdens de Tweede Wereldoorlog redde hij honderden Joden, onder wie veel kinderen. De Joodse Amsterdammer Leons dook in 1942 onder... omdat hij ervan overtuigd was dat alle Joden vermoord zouden worden. In 1943 kwam hij in het Drentse dorp Nieuwlanden terecht... waar hij zich aansloot bij de verzetsorganisatie van Johannes Post... Daar regelde hij onder meer adressen voor Joodse onderduikers. Leons overleed in zijn woonplaats Amsterdam. Hij was 97. In de eredivisie heeft PSV opnieuw punten verloren. In Rotterdam werd het 2-2 tegen Sparta. De achterstand van PSV op Ajax is nu 8 punten. Eerder op de avond behaalde RKC de eerste overwinning van het seizoen. De ploeg uit Waalwijk won met 2-0 van Heracles. Het weer nog. is wisselend bewolkt met af en toe regen. Het waait flink. Morgen staat er minder wind. Het is dan nog steeds overwegend bewolkt en soms regenachtig. Het wordt morgen 13 graden.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 Enjoy the weekend this is Intense. Radio. I led thousands of men into battle with everything from horses and swords to artillery and tanks. I've seen the headquarters of the Nile in tribes and natives no white man had ever seen before.